Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een straaljager neergestort. Het is een F-5 van de Zwitserse luchtmacht... die in Leeuwarden was vanwege de luchtmachtdagen... die daar komend weekend worden gehouden. Het toestel is neergekomen bij een vijver, niet ver van het dorp Beetschum. Volgens de brandweer ligt het wrak in de berm en is het in brand gevlogen. De piloot heeft zichzelf met een schietstoel in veiligheid gebracht. Hij is door het glas van een kassencomplex gevallen... maar maakt het naar omstandigheden goed. Een aantal gevechtsvliegtuigen voerde vandaag een aanloop naar de luchtmachtdagen trainingsvluchten uit boven Friesland. De strafzaak tegen de verdachten van de decembermoorden moet doorgaan. De krijgsraad in Suriname heeft bepaald dat de omstreden amnestiewet uit 2012 niet rechtsgeldig is, omdat hij ingrijpt in een lopend proces. Na de invoering van de wet werd het proces tegen president Bouterse en zijn medeverdachten stilgelegd. De krijgsraad heeft nu bepaald dat de aanklager in het proces op 30 juni met zijn eis moet komen. Nabestaanden van de 15 tegenstanders van het militaire regime die in 1982 werden vermoord, reageren verheugd op de uitspraak van de krijgsraad. NAVO-topman Stoltenberg vindt dat een volgend kabinet meer moet uitgeven aan defensie. De NAVO-landen hebben een sterker defensieapparaat nodig, zegt hij. Stoltenberg begrijpt dat het geen populaire boodschap is aan de kiezers, maar hij zegt dat het de enige manier is om oorlog te voorkomen. De NAVO-baas was in Nederland om de NAVO-top van 8 en 9 juli in Warschau voor te bereiden. Een neparts uit Tilburg wordt ervan verdacht dat hij zeker negen vrouwen heeft verkracht. Volgens justitie gebeurde dat tussen 2008 en 2014. De man deed zich ten onrechte voor als arts. Hij deed bij vrouwen onder meer borst- en bekkenbodemonderzoeken. En ook maakte hij uitstrijkjes. De onderzoeken waren bij hem thuis in Tilburg. Het weer, vanavond en vannacht overal droog, lokaal kans op mist.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 Bij Amsterdam is het het drukst. Dat komt onder andere door een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Velzen staat 8 kilometer file. Alle rijstroken zijn weer open, maar je moet toch nog rekening houden met een half uur vertraging als je nu achteraan sluit. Op eh, de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, dat kost je een kwartier. En een stukje verderop tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht staat 6 kilometer. Ligt daar een eh, stuk hout op de weg.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 Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half 7 het dier van de week met de naam Banjer. Rond kwart voor zeven het weer. En dan om 7 uur hebben we een kleine pauze, want er komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over 7 het evenement in Zandvoort voor de jeugd tot half acht de top 5 films. En tussendoor natuurlijk uh, heel veel lekkere muziek. Zoals hier het nummer van uh, eh, DVBBS met La La La Land. I'm so over the game and living for the weekend.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 Dark Souls 3. Zal er op nummer 1 staan. Vorige keer stond hij ook al op nummer 1. Het is Far Cry Primal. We gaan eh, weer verder met de muziek. Jullie is Sia samen met Jean Paul. Met Cheap Thrills.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 Heeft veel reiservaring, zowel eh, met de auto als met de fiets. Maar ook heeft hij de nodige vlieguren gemaakt. En hij heeft veel plezier in het spelen met een balletje. Oké, een kleine imperfectie. Hij is erg onaardig eh, geweest tegen zijn hondenvriendje waarmee hij in huis woonde.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 Daar moet je gewoon eh, op jagen, vindt hij. Kortom, wij begrijpen absoluut niet waarom Banjer hier nog zit. Als u denkt eh, dat u de juiste plek heeft voor Banjer... kunt u daar verandering in brengen. Bent u nou geïnteresseerd in banjer? Kunt u je opnemen met Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Of eh, bel even 023 571 3888. 023 571 3888. We gaan verder met eh, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones.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 So just imagine. Nothing I can see but you. Ik heb inmiddels een eh, verzoekplaatje van mijn vader. En eh, zo'n collega Daros Dealers. En het liedje is eh, Het Verzoekje. Het lievelingsnummer van mijn vader. Be the One van Dua Lipa.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 What the girls like. I know what boys like. I know what they what the girls want. Like. I know what You're the girls like. I know what Sarah Larson met Tiny Tempa. Oh, het is inmiddels alweer kort voor zeven. Vanavond wordt het geleidelijk wisselvallig. Vrijdag blijft het overwegend droog. En dan vanaf zaterdag neemt de kans op regen of buien toe. De noordenwind draait geleidelijk naar zuidwest en de temperatuur stijgt naar 18 19 graden. Aan zee is het veelal een graad of 16, 17.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 First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word Call me beautiful, so original, telling me I'm not no. My sign is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm.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 Mm. Need to let it go. Trainer met No. Het eerste uur zit er al erop bij CFM Jong Zandvoort. Zometeen ben ik terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Met onder andere het evenement Zandvoort voor de jeugd en de top 5 films.